Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rechtszaak tegen Geert Wilders kan doorgaan. Het verweer van advocaat Moskovic dat de Amsterdamse rechtbank niet bevoegd is, werd verworpen. Op een ander punt kreeg Moskovic wel gelijk. Wilders mag niet worden vervolgd voor vergelijkingen die hij maakte tussen de islam en het fascisme, omdat dat niet valt binnen de opdracht van het Hof. Wilders noemt het doorgaan van het proces teleurstellend, maar hij blijft ervan overtuigd dat hij wordt vrijgesproken. Vier reactoren van de zwaar beschadigde kerncentrale in Japan zijn definitief afgeschreven. Het gaat om de nummers 1 tot en met 4. Wat er met 5 en 6 gebeurt wordt later besloten. Die twee reactoren werden na de tsunami van 11 maart veilig afgesloten. Verder is bekendgemaakt dat in het zeewater bij Fukushima een hogere dosis radioactiviteit voorkomt dan eerder was gemeld. De afgelopen winter zijn op de eerste hulp 18.000 mensen behandeld nadat ze waren uitgegleden. Dat is de helft minder dan vorig jaar. Volgens de Stichting Consument en Veiligheid komt dat doordat er dit jaar beter is gestrooid op wegen en fietspaden. Bijna de helft van de slachtoffers was ouder dan 55. In Pakistan is een Indonesiër gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen op Bali. Hij zou een sleutelfiguur zijn binnen islamitische terreurgroepen in Zuidoost-Azië. Hij was mogelijk in Pakistan om te spreken met leden van Al-Qaeda. Bij de aanslag op een nachtclub in Bali vielen in 2002 ruim 200 doden. De nabestaanden van kunsthandelaar Goudsticker hebben een schilderij uit Amerika terug. Het is een werk van Pieter Molijn uit 1640. Een museum in Los Angeles kocht het schilderij op een veiling in de jaren 70. Goudsticker was een Nederlandse kunsthandelaar die in de Tweede Wereldoorlog omkwam. Zijn collectie kwam in handen van de nazi's. Zijn nabestaanden zijn al jaren bezig om de schilderijen terug te krijgen. Het weer, steeds meer bewolking met hier en daar buien. Het wordt 12 tot 17 graden. Ook morgen en overmorgen wisselvallig, maar wel iets warmer. Zaterdag zonnig en ongeveer 20 graden.